Ze konden maar lastig bij het vliegveld komen, onder meer vanwege de avondklok die geldt in Kabul. En ook hadden mensen maar heel korte tijd om aan boord te komen, zegt minister Sigrid Kaag. Het is een chaotisch rondom de luchthaven. De Amerikanen hebben de totale controle. Eh, en wat is gebleken? Dat de tijd tussen het laten landen van vliegtuigen... dat was maar een half uur slot om mensen nog op de tarmac te krijgen. En dat was onvoldoende tijd in de bredere coördinatie. Er is nu weer een Nederlands vliegtuig onderweg naar Kabul... om daar alsnog mensen weg te halen. De brandweer in Zuid-Frankrijk is nog steeds bezig met het blussen van flinke bosbranden. Een gebied zo groot als 8000 voetbalvelden is al afgebrand... En veel mensen zijn geëvacueerd uit hun huis of van hun camping. Ook bij deze Belgische vrouw kwam het vuur dichtbij. Eén uur s'nachts is het huis schuin tegenover ons in brand gevlogen. Ehm, heel de tuin platgebrand. Um, de brandweermannen hebben die dan ehm, ja, kunnen eh, ja, hebben ze dat dan onder controle gekregen. Maar door de harde wind verspreidt het vuur zich nog altijd snel... en dus heeft de brandweer het nog niet onder controle, zegt correspondent Frank Renaud. Het kan zeker nog wel twee à drie dagen gaan duren... voor we alles volledig onder controle hebben. Heel veel zal af gaan hangen van die wind. Hè. Met een fikse wind, zoals maandagavond en dinsdag... is het voor de brandweer bijna dweilen met de kraan open, zeggen ze zelf. De wind lijkt nu wel minder te worden. En een lieve actie van Mats van Negen. Hij fietste met zijn vader drie dagen lang van hun huis in Brabant naar Almere. Daar zit stichting Opkikker, waar de twee geld voor inzamelden. Actie, actie, ja, top als we het bedrag zien, uh, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ruim vijf keer meer, hè? Ja, Mats had gezegd uh, eh, 1000 euro, dat zou heel mooi zijn. dit bedrag hadden we niet durven dromen natuurlijk. In totaal haalden ze met hun fietsactie dus ruim 5000 euro op... zodat zieke kinderen met hun gezin iets leuks kunnen doen. Het weer, veel wolken vandaag, soms een buitje. Af en toe is er ook wat zon en het is 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door de werkzaamheden bij Haardem-Zuid. 7 kilometer file vanaf Badhoevedorp. De vertraging is ruim een kwartier. A10, de ring van Amsterdam richting Zaanstad. De A10 Noord tussen Durgedam en Landsmeer. 3 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Dat komt door een stilgevallen auto.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 Glenn Campbell scoorde naar Rhinestone Cowboy nog een grote hit met Southern Nights. Emmylou Harris staat klaar om Together Again voor het voetlicht te brengen. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Tell me now, don't it remind you Of a blanket on the ground Remember back when love first found us We'd go slipping out of town And we'd love beneath the moon shine. together Drukwerk is in 1978 opgericht. Het begon met protestsongs tegen de sluiting van jeugdhonk in Amsterdam-Noord, atoomenergie en ondersteuning van krakers. Daarnaast bezingen ze de liefde op een eigen manier, zoals in de hit Je loog tegen mij. Ook Marianneke en Schijn een lichtje op mij zijn typische drukwerkliedjes. zeg je me lief, het slot was kapot. Nu zeg je, kom binnen, loop door. Maar ik ben nu bang dat ik stoor. Hij loog tegen mij, alsof ik een kind geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht helemaal vol in de was is. Wat denk je dat je man kan? Zes, schat, je bent heel wat van. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. Je zei, ach, stap jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn drank, Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het maar. alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal verliefd was. Zes ga denk je dat je man kan? Dus zeg, gaat? je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal blind was. Zeg, schat, denk je dat? Je bent heel wat van plannen, van plannen, van plannen. Wat ben je nou van plan? dansen niet. Ze maakt voor mij radijsjes klaar en noemt dat rode biet. Het middag rukt de brand weer uit, het gillen door de stad. Het is een meer sokken zijn zo ongelijk, je weet niet wat je ziet. Een zakdoek met een gat erin, dat noemt ze snel een blouse. Maar Janneke, is een lieve meid, ze is gewoon een snoes. Want er Soms is het behoorlijk stom, gaat alles verkeerd. Maar dat ik zo lekker vrij wakker op een morgen. If you hear work late En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je moeder dekt de tafel. You see the same old thing. je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is... maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let the midnight special shine a light on me. de nostalgie van afdruipt. Bij disco draaide alles om dansen, als het even kon met wijde pijpen en afrokapsels. Want die waren in de jaren 70 van de vorige eeuw razend populair. Disco Inferno, Dancing Queen en I Will Survive zijn typische voorbeelden van dit genre. De liefhebbers kennen ze allemaal. Voor hen die het nog niet weten, de bijbehorende namen. De Tramps, ABBA en Gloria Gaynor. van toen. Met de cover of The Rolling Stone werd de draak gestoken met het idee dat de muzikant pas succesvol is als hij op de voorkant van het toonaangevende muziekblad Rolling Stone stond. Uiteindelijk kwam Dr. Hoek on the cover of The Rolling Stone. Weliswaar als karikature, maar toch. Sylvia's Mother werd een wereldhit voor Dr. Hoek in 1982 werd Baby Makes Blue Jeans Talk het laatste grote succes van Dr. Hoek. <laughs> Oh, I don't believe it. That, that, uh, Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we love everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture? on my jeans. I got my poor old gray haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. teenage blue-eyed groupies will do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone.